Gemeente, politie en het Openbaar Ministerie hopen zo mensenhandel en gedwongen prostitutie aan het zandpad tegen te gaan. Er komen onder meer een registratieplicht voor prostituees voordat ze bij een exploitant een kamer kunnen huren. Bij de GG en GD krijgen de vrouwen een gesprek waarin zaken aan de orde komen als medische zorg, hulpverlening en mogelijkheden om uit het vak te stappen. De prostituees mogen maximaal 10 uur per dag werken en hun werkruimte moet s'nachts een paar uur dicht. Zo moet worden voorkomen dat vrouwen extreem lange werkdagen maken. De gemeenteraad van Utrecht moet het voorstel van het college nog goedkeuren. Seks met dieren wordt strafbaar. Na de Tweede heeft nu ook de Eerste Kamer een initiatiefvoorstel van de PvdA aangenomen. In de Eerste Kamer gebeurde dat met een kleine meerderheid. 39 leden stemden voor, 34 tegen. Met de wet worden ontuchtige handelingen met dieren strafbaar. Ook als er geen sprake is van pijn of letsel. Ook het verspreiden en bezitten van dierenporno wordt verboden. CDA en VVD stemden tegen. Het CDA sprak van symboolwetgeving. En volgens de VVD zijn er al genoeg wetten die dieren beschermen tegen mishandeling. De werkloosheid in Spanje is opgelopen tot 4 miljoen mensen. Dat is 19% van de beroepsbevolking. Ter vergelijking, in Nederland is iets meer dan 5% van de beroepsbevolking werkloos. Dat de cijfers in Spanje zo hoog zijn, wordt toegeschreven aan de afhankelijkheid van sectoren die gevoelig zijn voor de economische crisis. De bouw en de auto-industrie. Ook is er veel seizoensgebonden werk in het toerisme. De overheid probeert de economie op gang te houden door grote bouwprojecten te stimuleren en de koop van auto's te subsidiëren. Het weer bewolkt en regen, in het oosten misschien nog natte sneeuw, vrij veel wind en het wordt 4 graden.